9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. In Polen is vandaag de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. De liberale pro-Europese uitdager Traskowski neemt het op tegen de huidige nationaal-conservatieve president Duda. In de peilingen staan beiden op ongeveer 50 procent. Traskowski zet zich onder meer af tegen wat hij noemt de ontmanteling van de rechtsstaat en de vernietiging van de vrije media. Veel rechters zijn aan de kant geschoven. De regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid zegt dat dat nodig was... om de rechterlijke macht van de oude communistische elite te zuiveren. De president kan wetten met een veto tegenhouden. In de Verenigde Staten is opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Bij nog eens ruim 71.000 mensen is geconstateerd dat ze het virus hebben opgelopen. Het is de vijfde dag op rij dat het aantal besmettingen in de VS stijgt... Het land is zwaar getroffen door de coronacrisis. Al meer dan 134.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. President Trump heeft gisteren voor het eerst in het openbaar een mondkapje gedragen. Hij deed dat bij een bezoek aan zorgpersoneel in een militair ziekenhuis in Washington... waar gewonde militairen en coronapatiënten worden verpleegd. Eerder droeg Trump al een mondkapje bij een bezoek aan een Ford-fabriek... maar dat was achter gesloten deuren. Bij Ameland is de zoektocht hervat naar een 14-jarig meisje... dat gisteravond in de Noordzee bij Ameland vermist raakte. Vijf reddingsboten van de KNRM en een helikopter van de kustwacht... hebben gisteravond en vannacht urenlang in de Noordzee bij Ameland gezocht. Het meisje raakte vermist tijdens een zwemtocht met haar zusje en vader. De drie waren gisteravond gaan zwemmen ter hoogte van Nes. Het weer. Zon, zon in de loop van de ochtend verspreidt stapelwolken. Het blijft vrijwel droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar tot de avond blijft het droog... en met 20 tot 24 graden is het een stuk warmer.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 Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten.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 Allereerst is daar You Win Again uit 1980. En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. the news is out all over town that you've been seen. Crossroads, nummer 1 country hit. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a crew I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills live without you and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? that every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget Cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky-tonkin' with my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore. When you come home, I'm feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie... die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts... zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans van wijle stadgenoot Steve Goodman treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. the old man in the club car. Penny a point ain't no one keeping score. Won't you pass the paper bag? sun. I'm the train they call City of Orleans. I'll be gone 500 miles when the day is done. I'll be gone 500 miles when the day is done. Steve Helms maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hit single Nowhere But Texas die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. Well, he lives in a bottle, a keg or a glass, in smaller doses. Man, he's a blast, but I wind up in trouble. off the deep end when I spend too much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. Even got me arrested and mixed up with twins.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 De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. something In Louisiana zijn wat Cajun-invloeden te horen, waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster. and my heart's undone info at crossroadsmusic.nl such a lonely one You think you're the only one Your world crumbled to washed away hurt you so. You feel as cold as an October snow, but outside your window the sun's beating down. Time doesn't stop for your broken heart. The world keeps on turning around. Walk on with your head 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, Crossroads, Country Tiptopper. Sana, sana, culito de rana, si no sana hoy sana. means nothing, you can often lose your mind. Now place your bets, or better yet, just join a conga line. Fifteen Cuban minutes can turn night into day. They're dancing on the table down at El Frente. Another entry in the log, my mind put to a test. When we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West, they come to make a movie about long forgotten times. Old friends, drink some rum and visit family shrines. about sweet songbirds who flew north across the Gulf Stream, and everybody heard. Now the clock just keeps on ticking. I hear it everywhere I go, and I sing along in cars and bars along Calle Ocho. God bless Ricky Ricardo and little Ricky too. They set my mind on island time. How about you? The Greeks and the Egyptians had sundials in the sand. the Big Bang. Still, I prefer the simple way. Let's take it to the street. More walking and less talking. Ten time with your feet. Fifteen Cuban minutes still stands the test of time. Like a Salas photograph or a Kenneth Patchin rhyme. If you're looking for a launch pad, no news, just hearsay. Don't bother with the Wi-Fi. Fuck Siri, ask Jose. Fifteen Cuban minutes. culito de rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice... Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Lund... er zijn mensen die western music maken... en die het soort vriesdrogen, zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e-eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just bears. I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat. So fumble through that guidebook, just how often they eat me. But somebody find some answers, let's do a study of some kind. We'll make it scientific, and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views. Not too much good news about them bears. You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes, I agree. There's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? conservation. I say protect the kitchen sink. But this bear don't seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. In the Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville... om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album... die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De Spotlight is voor Billy Keeble... met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place... songs for you. Straight from my heart, a few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back. song is just for you. Straight from hard place. Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. song Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen.